dagen en een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. van aan de Rijn moeten leningen aan ondernemers... die door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof failliet zijn gegaan... kwijtschelden. Ook moeten de winkeliers een beperkte schadevergoeding krijgen. Dit adviseert de onderzoekscommissie... die de hulpverlening door de gemeente onderzocht... na de schietpartij in april vorig jaar. Die commissie werd het afgelopen voorjaar ingesteld... nadat er discussie was ontstaan over de manier waarop de gemeente... de hulpverlening had georganiseerd. PvdA-kamerlid Marcouch zei dat slachtoffers van de schietpartij zich in de steek gelaten voelden. Bij de schietpartij in de Ridderhof werden zes mensen gedood en raakten 16 gewond. De dader pleegde daarna zelfmoord. De ganzenoverlast rond luchthaven Schiphol is dit jaar afgenomen. Volgens de Wildbeheereenheid Haarlemmermeer hebben de maatregelen tegen de ganzenoverlast goed gewerkt. Zo zijn 5000 ganzen gevangen en gedood en hebben de boeren direct na de graanoogst het veld omgeploegd, zodat er geen graankorrels meer op het land lagen. Ook werken de groene laserstralen goed om de ganzen te verjagen. Het aantal keren dat ganzen over de start- en landingsbanen vlogen... is de afgelopen zomer met 90 verminderd ten opzichte van vorig jaar. De bultrug Johannes, die dood op een zandbank bij Tessel ligt... wordt waarschijnlijk morgen geborgen. Vanavond beginnen medewerkers van Rijkswaterstaat met de voorbereidingen. Het dier wordt uiteindelijk overgebracht naar Naturalis. Rijkswaterstaat en Naturalis willen vanwege de commotie over het dier... geen exacte datum en tijd van de berging bekendmaken. De bultrug werd gisteren doodverklaard. Het dier lag er al sinds vorige week woensdag. Pogingen om het dier te redden mislukten. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me. Won't see another one. Then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God, years for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when I. are ringing out for Christmas Day. stuur je allemaal...